Van 4 uur. Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Nederland heeft tot nu toe ruim 2100 migranten overgenomen van Italië en Griekenland. Die groep heeft een grote kans om hier een verblijfsvergunning te krijgen. Ter plaatse van de migranten is het gevolg van de Europese afspraken om de zuidelijke landen te helpen met de enorme migrantenstroom van een paar jaar geleden. 100.000 migranten kwamen toen naar Italië en Griekenland. Daarop werden grenzen gesloten en kwamen veel vluchtelingen vast te zitten in de Zuid-Europese landen. Andere EU-landen beloofden te helpen door vluchtelingen over te nemen. In totaal zijn nu bijna 25.000 mensen overgeplaatst, onder wie dus 2100 naar Nederland. In grote delen van Duitsland zijn er overstromingen door dagenlange regenval. In midden-Duitsland is de overlast het ergst. Daar staat het water in sommige dorpen tot wel een halve meter hoog. De brandweer staat klaar om duizenden mensen te evacueren. Eén vrouw wordt vermist. Transgenders zijn in de Amerikaanse krijgsmacht toch niet welkom. Dat heeft president Trump bekendgemaakt via Twitter. Defensie moet zich richten op de absolute en overdonderende overwinning... en kan zich niet belasten met de hoge medische kosten en verstoringen... die de transgenders veroorzaken, aldus Trump. Obama had het transgenderbeleid vorig jaar juist versoepeld. Zo was het net toegestaan om voor hun geaardheid uit te komen. Plannen om ook de toelating van transgenders te regelen lijken nu dus van tafel te zijn. Het tennisseizoen van Novak Djokovic is voorbij. De Servische voormalige nummer 1 kampt met een elleboogblessure en moet van zijn arts rust houden. Daardoor mist hij de US Open. Het is voor het eerst sinds 2005 dat Djokovic verstek laat gaan bij een Grand Slam heeft op Facebook laten weten dat hij de komende tijd gaat doorbrengen met zijn familie. Daarna wil hij sterker dan ooit terugkeren in het ATP-circuit en nog jaren professioneel tennissen. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanavond valt er af en toe een bui. Later vanavond of vannacht klaart het weer op. Morgen veel bewolking en kans op een bui. Dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg in de Randstad, maar er is wel file ontstaan op de A2 Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Hodendrecht. Daar is de weg tot morgenochtend dicht vanwege een verzakking. Omrijden kan via de A9 en de A1. Op de A15 Rotterdam-Gorkum file rijden tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer. Maar voor de rest kun je op de, de meeste wegen in de Randstad prima doorrijden.